Rond lunchtijd, lokale tijd, ontstond eh, de brand op de eerste verdieping. Hoe het precies is gebeurd is nog niet duidelijk... maar de brandweer denkt dat het gaat om een lithiumbatterij van een drone. Die eh, is gaan fonken, wordt nog onderzocht. Ehm, personeel eh, van het gebouw probeerde de eh, brand zelf te blussen. Dat mislukte, dus verspreidde het vuur en de rook zich razendsnel door het hele gebouw. De brandweer die heeft het vuur uiteindelijk wel kunnen blussen. Maar er zijn er zeker 22 mensen omgekomen, onder wie een zwangere vrouw. Er is nog veel rook in het gebouw. Er worden ook nog steeds mensen geëvacueerd. Leidinggevende achter het bedrijf dat de stint maakte... zeggen dat het dodelijke ongeluk in 2018 ook voor hen een drama is. Vandaag staan ze voor de rechter. Zeven jaar na dat in Os een stint werd geramd door een trein. Ze zeggen dat ze aan alle onderzoeken hebben meegewerkt om de oorzaak van het ongeluk te weten te komen. Voor ons is dit, net als voor iedereen hier aanwezig, belangrijk. Omdat wij hebben begrepen dat de stint van het ongeval geen technisch mankement of defect had. Het is uiteraard aan uw rechtbank om hierover het laatste oordeel te geven. De vragen wat er die dag werkelijk is gebeurd, heeft de afgelopen jaren ons onze levens beheerst. Bij het stintongeluk kwamen vier kinderen om het leven. NS laat meer treinen rijden in de vroege ochtend en later in de avond. Dat blijkt allemaal uit de nieuwe dienstregeling die zondag ingaat. Ook worden Zeeland en Noord-Brabant beter verbonden. En op verschillende plekken gaan meer treinen rijden, zoals tussen Amersfoort en Deventer. Vanaf zondag zijn ook de vertrektijden net wat anders. De NS adviseert om de reisplanner goed te checken. Ajax heeft er een verdediger bij. Oud-Arsenal-speler Takehiro Tomiyasu komt waarschijnlijk voor een half jaar naar Amsterdam. Officieel is het allemaal nog niet. De Japanner moet zijn contract nog tekenen. Het weer, ja, wat stevige buien in het noorden. Op andere plekken vaker droog, maar wel bewolkt bij een graad of 13. Morgenmiddag trekt het op veel plekken eindelijk open en komt de zon er dus wat vaker bij.